How bizarre, how bizarre. Destination unknown as we're pulling for some gas. Officially placed the poster reveals a smile from the pack. Ghosts and acrobats, lion, snakes, monkey. Village speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre! How bizarre! How bizarre!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 De politie heeft in een hotel in Amsterdam twee tbs'ers aangehouden... die niet waren teruggekeerd van verlof. Ze zaten vast in een psychiatrisch ziekenhuis in Heilo. Ze hadden zich dinsdag moeten melden, maar deden dat niet. De twee mannen werden vanavond rond half acht opgepakt. Waarvoor ze zijn veroordeeld is niet bekendgemaakt. gemaakt. Voor de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel en nu ook Gelderland geldt tot zeker twee uur vannacht een waarschuwing voor extreem weer en ijzel. Door regen en lage temperaturen kan het er spiegelglad zijn. Door de gladheid zijn in het noorden verschillende ongelukken gebeurd waarbij twee mensen om het leven kwamen. Bij een aanrijding op de N33 viel één dode en raakten twee mensen zwaar gewond. En in het Friese dorp Strobos, bij de grens met Groningen, overleed een automobilist nadat hij tegen een boom was gebotst. Een Slovaakse man heeft een valse bommelding gedaan omdat hij terug wilde naar de gevangenis. Hij had ruim 20 jaar in de cel gezeten voor een tweevoudige moord. Toen hij weer buiten was kon hij niet wennen aan alles wat er in de samenleving was veranderd. De Slovaak belde de politie, zei dat hij een bom had geplaatst in een winkelcentrum. Agenten vonden daar geen bom, wel de man die meteen een bekentenis aflegde. Hij heeft 10 maanden cel gekregen en zit ook het voorwaardelijke deel uit van de straf die hij had gekregen voor de dubbele moord. In Spanje heeft een kleuter met succes een vijfvoudige orgaantransplantatie ondergaan. Bij het jongetje van vier werd eind november iets in zijn buik gevonden. Artsen dachten eerst dat het een grote tumor was, maar het bleek het embryo van een tweelingbroer te zijn. Bij het verwijderen ervan maakten de artsen een fout. Om het leven van het kind te redden moesten artsen zijn lever, maag, twaalfvingerige darm, dunne darm en alvleesklier vervangen. Dan het weer vanuit het noorden regen, kans op ijzel. Temperatuur vannacht in het oosten min 6 en langs de kust min 1. En morgen in het hele land regen en overal dooi. Het wordt maximaal 5